9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het ongeluk in Alphen aan de Rijn. Daar stortten gistermiddag twee hijskranen en een deel van een brug op een aantal huizen. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Drie mensen hebben zich gemeld voor het afleggen van een verklaring. Volgens officier van justitie Nooy worden zij beschouwd als verdachten... omdat ze dan recht hebben op een advocaat. Bewoners van tientallen huizen in de buurt van het ongeluk moesten vannacht ergens anders slapen. De ME bewaakte hun huizen. De gemeente Alfa aan de Rijn zorgde voor opvang in een kerkgebouw. Begin vorig jaar hadden 1,3 miljoen Nederlanders een dubbele nationaliteit. Dat is een stijging van 3 in een jaar tijd, meldt het CBS. De stijging is even groot als in voorgaande jaren. Vooral Turken en Marokkanen hebben een dubbele nationaliteit. Het is de laatste keer dat de gegevens worden gepubliceerd. Vroeger gebeurde dat automatisch. Als, of een, als een baby ook een, een andere nationaliteit had, maar dat gebeurt niet meer... omdat er over die registratie veel discussie was. Nederland moet de geheime archieven uit de jaren 80 over Suriname openbaar maken, vindt de Surinaamse activist Sendu Hira. Volgens hem is dat van belang om de waarheid over de decembermoorden te achterhalen. De rechtszaak over de moorden ligt al tijden stil. President Bouterse heeft nu voor het eerst gezegd dat hij met Hira over die periode wil praten. Hira heeft ook de VS en Cuba gevraagd om inzage in hun archieven. Klimaatverandering is een direct gevaar voor de Verenigde Staten, zegt president Obama. Hij is met een klimaatplan gekomen waarin vooral de energiesector wordt aangepakt. Kolencentrales moeten hun CO2-uitstoot in 2030 met ruim 30 verminderen vergeleken met 2005. Volgens critici is het plan van Obama slecht voor de Amerikaanse economie. Het weer, buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag van het westen uit droog en opklaringen. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 3 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Batuverdorp.